lekkere oude meuk hier zo bij ZVL. <laughs> jawel. Van Helen Shapiro, Queen for Tonight. Welkom bij het tweede uur van de show. Gaat duren tot 12 uur met heel veel lekkere muziek. En natuurlijk straks een reportage van Jeroen van Gent, onze razende verslaggever die gewoon te getrouw straat op gaat met zijn blauwe microfoon. Dus, stay tuned. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Muziek heb ik in de aanbieding van onder andere Ray Conniff. en zijn zingers. shepherd guards his sheep. Watch your children as they sleep. Like the potter turns his clay, help us shape us. grappig is eh, dat als we dit nummer draaien hier in de studio... dat eh, bijna iedereen lekker meezingt met dit nummer. En terecht natuurlijk, want iedereen kent het. Viola Wills, Gonna Get Along Without You. Nou, natuurlijk. En Ray Conniff in Harmony. Samen met de singers die dat dan ook in Harmony deden. Weet je nog? Mooie muziek hier bij veel Straks eh, ik zei het al, een reportage van Jeroen van Gent. Hij stelde op straat de vraag, wat zou u doen als u een week geen telefoon had? Eh, ik eh, zou al de haren uit mijn hoofd trekken. Maar is dat een gezond idee, hoor, dat straks? die kunnen nog niet zien, jengte de hoer. Van al dat bier werd hij stiekem aan maar zanger. Het weer nou echt een hoogste tijd en echt de koer. Je pakt op Hilsken en ook knippen te betalen. Kunt er net nog zo'n blije beeld Stel nou niet aan, man, zoekt er toch nog een mijman. man. Wie denkt er nou, ze vroeg al aan nou is de kom. Bestel maar, bestel maar, bestel maar. Zet dan begin ik Door de deugd langs de brood. meer, kan niks geven. Zolang het bier in de café maar blijven staan. Eh, bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan loten. Nog even en dan begin ik. Door het deugdig langs de eh, Bestel maar, bestel maar, bestel maar. ZVL. Ik weet nog dat ze om haar eh, lachte, Kylie Minogue, omdat ze een sterretje was in Neighbors, was het niet, die Australische televisieserie. En ze nam haar natuurlijk helemaal niet serieus als zangeres, maar dat pakte wel even anders uit, getuige deze wereldhit. Can't Get You Out of My Head. En ze hoorde je ervoor met bestelbaar. <laughs> Ja, maar wat dan wel? Nou, hier weer alvast eh, koffie of toch maar weer die warme chocolademelk die overgebleven is. Zal ik maar zeggen van, eh, ja, ja, gisteren. Ja, is is dan lekker hoor. En uh, wat brokken speculaas, want daar doen we ons aan te goed deze zondagmorgen hier bij ZVL. Want het is hier gezellig in de studio. Het is warm. Buiten is het trouwens niet echt koud. Het is nu rond een graad of 10, bijna 11 graden. Het blijft een vochtige dag vandaag. En veel hoger dan 11 graden wordt het echt niet.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 Girl, if it lasts for an hour, well, that's alright. we got all night to set the world right. Find us a dream that don't ask no question. Bye, bye, bye, bye, bye. Als ik hier zo kijk in het eh, systeem, weet je wel waar onze muziek in staat eh, geprogrammeerd? Dus ik een enorme lijst aan geweldige hits van Neil Diamond. Daaronder deze Cracklin' Rosie uit de 1970 alweer. Zo lang geleden. Maar ook van Aretha Franklin. Dat zijn wat minder hits, maar wel geweldige. Je hoorde van haar eh, natuurlijk Think nadenken. Dat moeten we natuurlijk allemaal. Ook hier op deze zondagmorgen. Ik kijk even naar de website van ons. Het is weer helemaal bijgewerkt wat betreft het lokale en regionale nieuws. Ga er maar eens naar kijken. Want eh, dan ben je op de hoogte van wat er allemaal in Zeeuws-Vlaanderen gebeurt.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 Althans, reclame voor kattenvoer. Wel Een man met zo'n staat van dienst dat hij zich leent voor tv-reclame in een tekenfilmpje ook nog. Nou ja, het is wat het is. Je hoorde Angels van deze nou, geweldige crooner. Goed, Even kijken, de reportage van Jeroen van Gent. Daar is de tijd voor. We zijn allemaal en overal bereikbaar. En we kunnen overal appen, bellen. Maar kunnen we ook nog zonder als dat zou moeten? En mag dat wel van u zelf? Wat zou u doen als u een week geen telefoon had? Een goede vraag. Jeroen van Gent ging de straat op met zijn blauwe microfoon. Vroeg het u en jawel, hier zijn ze. Uw antwoorden. Stel u voor, u heeft een telefoon. Heel veel mensen hebben een telefoon ja, die gebruik je eigenlijk voor alles. Alles staat er eigenlijk wel op. Je bent best wel afhankelijk van zijn telefoon. Laat staan verslaafd. Stel voor, u bent hem kwijt een week lang. Hij, wordt, eh, hij is bijvoorbeeld verloren of hij is kapot. Eh, wat gaat u dan doen? Een week lang zonder telefoon. Oeh, ik denk dat we dan wel eh, aan het vervelen zijn een beetje. Ja. En dan ga je automatisch dingen opzoeken. Dan ga je echt proberen te vermaken. Nee. Wat is dus het eerste wat u te binnen schiet dan? Als alternatief? Naar Jump Excel. Huh? Naar Jump Excel. Eh, wat is dat ook eh, dat is een springpark. Ah, kijk, geen telefoon, gelijk naar Jump XL. Ja. <laughs> toink, toink, toink, allemaal op en neer, kennelijk of zo. Ja, ja springen. Wat zou je doen als je een week lang geen telefoon had? Oeh. Een week lang geen telefoon. Ik denk dat ik eh, twee dagen heel erg moet afkicken. en dat ik daarna wel dat het lekker rustig is. Oh, denk wel. Met de voordelen dus? Ja, ja, ja. Ik heb het wel eens eerder gedaan, vakantie. Gewoon eh, wifi uit en alleen maar gebeld worden of sms'en. Het is eh, heerlijk, maar de eerste twee dagen is het net alsof je... Ja. Je krijgt een beetje afkikverschijnselen. Ja. Dus, eh, maar ik denk dat ik het uiteindelijk wel echt heerlijk vind. Ja, gewoon lekker... Voordelen dus? Voordelen, inderdaad. Gewoon een beetje niksen. Dat doen we te weinig, denk ik. Gewoon een beetje niksen. Ja, gewoon leven. Ik heb, ik heb een tijd gehad dat ik zes maanden geen uh, telefoon had. was gewoon even een bewuste keuze. Ja? Ja, het is niet dat mijn telefoon mijn leven heerst, zeg maar. Ik ben eigenlijk heel bewust bezig met het leven. Ja? Uh, waaronder ook met schermtijd. natuurlijk ehm, gebruik ik mijn telefoon omdat het gewoon makkelijk is voor informatie op te zoeken. Maar als ik een week geen telefoon heb, is het geen ramp voor mij. Nee? Nou, twee weken ook niet hoor. U, doet het doet zelfs een week Ik, ik, wil best een challenge aangaan, dus dat is op zich ook Goeie. geen probleem. Ja, dat is een hele goede vraag. Ehm, <laughs> ik denk vooral praten met mensen. En ik denk dat het best wel saai gaat zijn, <laughs> maar ik weet het niet. Gewoon praten met mensen om me heen. Gewoon meer communiceren, denk ik. Doe je dat wel? Is het wel zo dat je de telefoon aan kant legt en dat uitprobeert? Op school. Op school mag geen telefoon. Ah. Dus ja. Je mag hem niet mee eh, in de klas nemen of zo, in de ehm, lokale? nee, alleen in mijn kluis. En merk je dan een soort van, eh, van had ik hem maar? Niet echt, want het is gezellig met al die kinderen om het, Dat wil dat wel. Ja. ja. Ik denk dat je eh, elkaar meer opzoekt en dat je meer spelletjes gaat spelen en dat soort zaken. Ja. ja het is toch individualistischer op je telefoon. Dus, dus ja, meer met elkaar denk ik. want wat merkt u als u met die telefoon bezig bent van eh, verslaving, afhankelijkheid? nou ja, het, je hebt hem ze ook overal voor nodig, hè? Dus je hebt hem ook altijd, hè? Dat maakt het lastig. Alles zit eh. erop. Ja, alles zit erop. Dus ik heb al ehm, bepaalde apps kun je instellen hoe lang je ze gebruikt. Dat heb ik al ingesteld. Anders eh, zit je alleen maar doelloos te oh. scrollen. Daar ah. word je ook niet beter van. En werkt dus dat? ja, ja, het werkt wel. Je kan hem natuurlijk altijd wel weer ehm, eh, negeren. Maar eh, uiteindelijk eh, werkt het wel. het geeft wel meer rust. het geeft inzicht in ieder geval. Het geeft inzicht, ja, Tijd voor andere dingen. Gewoon even naar buiten staren. Ik denk dat ik er echt eigenlijk heel weinig last van zou hebben. Dus, Hoe doet u dat? Ja, ik, heb eigenlijk bijna nergens voor nodig. Ja, je hebt er wel overal voor nodig, maar, maar gewoon met pasjes betalen. En dat is het enige, denk ik, met bankpasjes. Maar voor de rest, ehm, ja, ik denk niet dat ik er veel last van zou hebben. Geen, geen paniek in ieder geval? Nee, zeker niet. Echt niet. Eh, wat zou je eh, in de plaatsen daarvoor gaan doen? Ja, meer op de laptop denk ik. Hè? Oh. Alleen de dingen die nodig zijn. Eh. Geen creatieve dingen? Dat er ineens iets van als opborrelt van ook oh, geen telefoon heb ik? Nee, helemaal niet. Want ik doe er echt niks mee. Alleen maar bellen, oh. e-mail en, en bankieren. Dat soort dingetjes. Een bankieren kan dan via de laptop even. Ja, <laughs> als het nodig is ja. Maar voor de rest, ja. Ik denk niet dat ik er heel veel last van zou hebben. Ja, maar ja, goed. Kijk, ik snap. Ik, hè, de, de vraag is, we worden zo meegezogen in, in, in dat social media, telefoon, een spelletje, een 2D-spelletje. Het was helemaal geënt op het stukje dopamine van ons. We blijven maar doorspelen, een volgend level halen. Of appen, of kijken naar likes. Ja, wat moet je daarover zeggen? Ja, dit. <laughs> Dat u dus heel bewust van bent gelukkig. Ik ben me er bewust van, ja. ja. ja. ik laat me daar niet door leiden, zeg maar. Dus zelfs twee weken? drie weken mag ook. Ik wil best een <laughs> challenge aan. Ik weet niet van welke radiostation je bent, maar nou, ja, ik wilde wel een op leggen, zeg maar. We dus, komen eh, er misschien op terug. <laughs> nee, dus eh, no worries. <laughs> Wat zou u nou doen als u een week geen telefoon had? Een week, u bent van een andere generatie, maar toch? Klopt, klopt. Ja, ja daar heb ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Wat zou ik doen? Ik, eh, ik ben inderdaad nog wel van de generatie ja, die zonder telefoon dus door het leven ging. inmiddels ben ik ook wel een beetje verslaafd, denk ik, aan zo'n mobiel. Er zijn allerlei groep, groepsappjes ook. Eh, waar ik, in, waar ik in zit. dan is één allemaal weg, hè? Eh, daarom, dus eh, dat zou heel vervelend zijn. Omdat Het, ja, het, voor je sociale contacten is het eigenlijk wel onmisbaar geworden. dus je hebt contact met je kinderen, kleinkinderen, maar ja. met de vrienden. En, dus ja, voor je werk. dus een beetje zonder telefoon, dat zou toch wel wat problemen kunnen geven, denk ik. Dat komt wel aan. Dat komt wel aan, ja. Hoe gaat u improviseren? Oeh, zonder telefoon. Ja, we hebben ook geen vaste telefoon meer. dus ja, dat, uh, ja, geen idee eigenlijk hoe ik zou moeten improviseren. Ja, je kunt wel gewoon naar je werk gaan en dan, eh, ja, dan moet je eh, elkaar misschien iets meer opzoeken. Dus het sociale aspect wordt dan misschien belangrijker, maar dat je elkaar ook echt fysiek weer, weer tegenkomt. dus dat is dan wel een consequentie, maar dat gaat natuurlijk niet zo makkelijk. Dat is het punt. Dat is het punt. Maar goed, het is gelukkig niet het geval. Het is gelukkig niet het geval. Oh, boekjes lezen, een beetje wandelen. Ja. Ah. ja, ik zou me wel van maken. buiten zijn. U bent er tamelijk niet onder. Ja. Geen paniek in ieder geval. Nee, geen paniek, zeker niet. Nee. Een week lang, hè? Ja, dat is lang. Maar dat overleven we wel. Dan, eh, eh, ja, u zegt dat boekjes lezen. Ja. heeft ze al klaar liggen? Ja, ik heb een boekenkast vol met boeken. <laughs> ik heb een e-reader, dus het komt allemaal goed. Ja, maar dat mag niet. Nee, maar e nou, is geen... telefoon. dan... Ja, die rekenen nu wel goed. Ja, iedereen is geen telefoon. Nee, nee, nee, nee. Ik geef u een briefje even op het programma. Dit is het. Maar heel kort zeggen kan ik weer... Ah, het is niet al te best weer. Uh, dit is het. Top, dank u Bedankt voor de reactie. We maken wat van. Dank u, hè. ZVL. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. staan en loop me achterna door de straat op het plein met je tingeltamboerijn, met je anti-held, je laatste geld, je haren in de wind en alles wat je vindt en wie je ook bent, koningin of president, kan de figuur rond de plus hoe papa bent. Iedereen mag mee, ook het feest feestcomité, elk clubje op partij, alles hoort erbij. Kom maar loop me achterna met je griep en hernia, niet te vlug, niet te snel, met je pingpongspel, met je loep nare vrouwen in een dik. Je allerbeste raad en je dronken kameraad. Ik kon nou ons gaan, met een warme liefdestraan. Met twaalf tankerbouters en de bom zonder naam. Met het mes op je keel, met mijn partendeel, Je vuur en je vlam en de hele rattenplan. Yeah! Zijn de weg met de vijand en zijn houten kanon. Met toeters en met ballen en een hele grote trom met gevoel. ik woon, alle stoepen die zijn schoon. Aan mijn tuin, aan mijn huis, altijd is er iemand thuis. Naar mijn achterbalkon, daar ligt ze wat grappig als zangers zonder tekst komen te zitten. Zoals hier bij Dimitri van Toren met uh, eh, Ekoman. Hij deed het samen met Flerk. Vandaar dat het zo lekker vrolijk is op deze zondagmorgen. Abba die ervoor met Ring Ring. Goed, eh, straks. Je kunt ook bellen natuurlijk. Ring Ring. Straks, na 12 uur, is het eh, weer tijd voor ons verzoeknummerprogramma. Je kunt eraan meedoen. Als je denkt bij jezelf, hé, die muziekkeuze van Blokhuizen lijkt helemaal <laughs> nergens op. Ga je nog eens een keer wat draaien wat eh, jij leuk vindt of wat ik leuk vind. Weet je wel, zo die tour. Hè? Nou, dan is er een oplossing we hebben een hele mooie oplossing. Je kunt eh, zometeen, eigenlijk nu al, een eh, nummer aanvragen dat jij heel erg mooi en leuk vindt. En dat doe je via onze website, omroepzvl.nl. Ga naar verzoekje en eh, daar vul je een formuliertje in. En straks na 12 uur gaan onze collega's ermee aan de slag. Dus wil jij andere muziek, jouw muziek, nou, ga dan naar Omroep ZVL. Ga naar Verzoekje en vul daar het formuliertje in. En vertel er ook iets leuks bij. Weet je, wat houdt je bezig op deze zondag? Wat vind je van het weer? En eh, is het nummer voor je geliefde? Zou ik zomaar kunnen. Nou, schrijf het erbij. Dan eh, vermelden we het bij jouw verzoekje. Omroep zvl.nl. ZVL feelings in the center, win peace of mind. Watch the piper call the tune. Watch the servant beat his master. I wonder why I never asked her for peace of mind. Wouldn't you like to know I love? Een nummer waarvan ik dacht van, huh? dat is lang geleden dat ik die gehoord heb, zeg. Man, man, man, man, man. Misschien geldt dat ook wel voor jou. waar mhm. de Waarde luisteraar van veel. Richard Barnes en Take to the Mountains natuurlijk. En de Mavericks met Dance the Night Away. Maar misschien ook wel de dag van vandaag. Hmm, gezellig. Um, het loopt al aardig tegen het einde van de show. God, schiet het op vandaag. Volgende week zijn we er ook weer natuurlijk. Eh, en ik ben al aan het voorbereiden. Want we gaan dan richting de kerst. En dan moeten we natuurlijk meer kerstliedjes uitzoeken voor dat seizoensgedeelte. Zullen we maar zeggen. Hmm. En ik kijk uit naar de kerst. Want ehm, wij gaan thuis hier zo dinsdag al de kerstboom opzetten. En misschien heb jij hem al staan. Want er zijn natuurlijk ook mensen die, uh, zodra de Sint zijn hakken heeft gelegd, de kerstboom neerzetten. dat waren ze. De mooiste dagen van zijn leven, althans tot dan toe. Van Brian Adams, The Summer of 69 uit 1990. Aan het einde van deze aflevering van de Zondagmorgen van ZVL. Dankjewel. Fijn dat je er weer bij was. Fijn dat je me gezelschap hield op deze regenachtige, vochtige zondag, zal ik maar zeggen. Ik ben volgende week zondag weer bij Leven en Welzijn. En dan hoop ik dat je er ook weer bij bent. Lijkt me gezellig. Doen we samen weer koffie en een eh, koekje erbij of wat anders. En dan eh, wordt het gewoon weer een gezellige zondagmorgen bij veel. Tot besluit een toepasselijk nummer voor de dag van vandaag. Een mooie ja, een popnummer zou je kunnen zeggen. Maar het is eigenlijk gewoon een gospel. The Birds. Jesus is just alright. En daarna misschien nog wat violen die erbij passen. Tot volgende week.